Dat bleek tijdens zijn eerste voorgeleiding voor de federale rechtbank in Detroit. Abdul Muttalib probeerde een explosief poeder te laten ontploffen dat hij in zijn onderbroek had verborgen. Hij kan ervoor levenslang krijgen. In Culemborg zijn opnieuw twee mensen opgepakt voor de rellen in Oudjaarsnacht. Het zijn twee Molukse Nederlanders die worden verdacht van het mishandelen van een Marokkaanse Nederlander. Bij elkaar zijn er voor de incidenten tijdens Oudjaarsnacht negen mensen gearresteerd. Vier van hen zijn na verhoor vrijgelaten, maar ze worden nog wel verdacht van betrokkenheid bij zware mishandeling. Een tbs'er die woensdag niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof... heeft gisteren een gewapende overval gepleegd op een supermarkt in Venray. Daarvoor had hij geprobeerd een vrachtwagenchauffeur te overvallen. De tbs'er werd samen met nog twee mannen gearresteerd. De ene zou een medeovervaller zijn. De ander zou de tbs'er hebben geholpen uit de tbs-kliniek weg te blijven. Bij de grens tussen Angolo en Congo hebben onbekenden het vuur geopend op een bus met het nationale voetbalelftal van Togo. De chauffeur werd gedood, zeker zes spelers raakten gewond. De selectie van Togo was op weg voor zijn eerste wedstrijd om de Afrika Cup aanstaande maandag, maar het is onzeker of die kan doorgaan. Ook in Portugal wordt het homohuwelijk ingevoerd. De linkse partijen stemden voor, de rechtse oppositie tegen. Homostellen mogen volgens de nieuwe wet geen kinderen adopteren. Portugal is het zesde land in Europa waar homo's en lesbiennes kunnen trouwen. Het weer. Het KNMI geeft een voorwaarschuwing voor extreem weer. De komende dag sneeuwt het middags in vrijwel het hele land en staat er aan de kust een krachtige wind uit het noordoosten.